partij kwam een 17-jarige stagiair om het leven. De man van 19 raakte in november ook al gewond bij een schietpartij. En ook toen werd een omstander doodgeschoten. In Amsterdamse media wordt gesuggereerd dat de 19-jarige man het doelwit was van de daders. Het aantal schademeldingen is na de aardbeving bij Zeerijp in Groningen opgelopen tot ruim 5600. Een paar dagen na de beving waren er 2000 schades gemeld. De aardbeving op 8 januari had een kracht van 3,4. Het was de zwaarste in vijf jaar tijd. Door de beving kwam het vaststellen van een nieuw protocol voor de afwisseling van de bevingsschade in een stroomversnelling. Dat werd woensdag in Groningen gepresenteerd. De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een eeuwenoude aflaat aan de stadsarchivaris van de Duitse stad Bonn gegeven. Het perkamentenstuk uit 1329 werd enkele jaren geleden gevonden in het archief van de universiteit. Met het stuk worden de zonden vergeven van bedevaartgangers die een tocht hadden gemaakt naar het klooster van Vilich, dat tegenwoordig een wijk in Bonn is. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Vitesse versloeg thuis in Arnhem FC Groningen met 2-0. De doelpuntenmakers waren Mason Mount en Matt Miaska. Het weer. De wind neemt af en landinwaarts blijft het vrijwel droog... met soms brede opklaringen. Aan de kust nog een enkele bui. Minima van 2 graden plaatselijk aan zee tot min 1 in het binnenland. En het kan ook hier en daar glad worden. Morgen wolkenvelden, hier en daar zon en plaatselijk een winterse bui.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 Edwards was ten tijde van die hit in 1972 lid van de Temptations, de Amerikaanse soulgroep die in de jaren 60 en 70 de ene hit naar de andere scoorde. Edwards was in 1968 de nieuwe leadzanger van de band geworden. En met hem veranderde de stijl van de Temptations, van een band die vooral zoete liefdesliedjes zong, zoals My Girl, in een band die de psychedelische soul omarmde.